Bewolking en plaatselijk dichte mist, elders nevelig, minima rond min 3 graden. Overdag zonnig met weinig wind, temperatuur 4 graden op de Wadden tot 9 in Limburg. Zaterdag meer bewolking en kans op wat neerslag. Dit was het en ooit.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 In Brazilië mogen de voorbereidingen voor de bouw van een van de grootste waterkrachtcentrales ter wereld toch doorgaan. Vorige week bepaalde een rechter in Brazilië dat niet was voldaan aan een aantal voorwaarden voor natuurbehoud. Maar een hogere rechtbank heeft nu gezegd dat al wel een begin mag worden gemaakt met het vrijmaken van het stuk land. De omstreden waterkrachtcentrale komt in het noorden van Brazilië bij de stad Altamira in het Amazone-regenwoud. De lokale bevolking en natuurbelangenorganisaties zijn fel tegen. Doordat 500 vierkante kilometer onder water komt te staan, zouden tienduizenden mensen dakloos worden. De regering benadrukt dat de waterkrachtcentrale energie kan leveren aan 23 miljoen huishoudens en dat er veel werkgelegenheid door ontstaat. De heropening van de effectenbeurs in Egypte is opnieuw uitgesteld en zou zondag weer opengaan, maar dat is uitgesteld omdat er eerst moet worden overlegd met de nieuwe premier. Gisteren stapte premier Shafik op en zijn plaats is ingenomen door de minister van Transport Sharaf. De beurs in Cairo is vanwege de politieke onrust in het land al sinds 27 januari dicht. Al meerdere keren werd aangekondigd dat hij weer open zou gaan, maar dat ging steeds niet door. Er is deze keer geen nieuwe termijn gesteld voor het heropenen van de Egyptische beurs. Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. RKC Waalwijk werd in de Amsterdam Arena met 5-1 verslagen, onder meer door twee doelpunten van Siem de Jong. In de finale moet Ajax tegen FC Twente dat zich gisteren ten koste van FC Utrecht plaatste. De bekerfinale is op 8 mei in de Kuip in Rotterdam. Het weer